NOS Nieuws van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft gisteravond met de Russische president Poetin gesproken over de vliegramp in Oekraïne. Het gesprek was in Milaan, waar ze allebei zijn voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de vliegramp. Het was de eerste ontmoeting tussen Rutte en Poetin sinds de ramp op 17 juli. Bondskanselier Merkel heeft in Milaan urenlang moeten wachten op Poetin. Ze zouden een één-op-één gesprek hebben, maar toen Poetin eindelijk aankwam zat iedereen al aan het diner. Poetin werd opgehouden in Belgrado, waar de Serviërs speciaal voor hem een lange parade hielden. Na het diner spraken Merkel en Poetin alsnog uitgebreid met elkaar. Het omstreden taxibedrijf Uber heeft in Frankrijk een boete gekregen van 100.000 euro. Volgens de rechter heeft het bedrijf zijn dienst Uber Pop, waarbij gewone automobilisten in hun eigen auto taxiritten uitvoeren, ten onrechte aangeprezen als een vorm van carpoolen. Ook in Nederland speelt de discussie. Staatssecretaris Mansveld zegt gisteren in de Tweede Kamer dat de inspectie blijft optreden tegen Uber Pop. Tegenover de professionele taxidienst van Uber staat ze een stuk welwillender. De A12 bij Maarsbergen is weer helemaal open na het ongeluk van gisteravond. Een vrachtwagen raakte toen van de weg en ramde de paal van een portaal met matrixborden. De chauffeur raakte daarbij gewond. Rijkswaterstaat is meer dan acht uur bezig geweest om de vrachtwagen te bergen... en het beschadigde portaal bij Maarsbergen weg te halen. De Gouden Televisering is dit jaar gewonnen door Flikken Maastricht. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een gala in Amsterdam. De politieserie van de Avro Tros kreeg meer stemmen dan Penosa van de KRO en Syndroom van RTL. De prijs voor TV-man van het jaar ging naar Humberto Tan en Chantal Jansen werd TV-vrouw van het jaar.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 Ma sono io che adesso cerco te. scendo non foschi like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake.